Een voorspoedige start. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Groningen is vanmiddag rond drie uur getroffen door een aardbeving. De beving bij Zeerijp in de buurt van Loppersum had een kracht van 3,4, meldt het KNMI. De aardbeving werd in de wijde omgeving gevoeld. Er zijn geen gewonden, ook zijn er volgens de politie geen grote problemen ontstaan. De beving was de zwaarste in vijf jaar. In 2012 was er bij Huizingen een met een kracht van 3,6. Aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning in de provincie. Ruim 1 miljoen Nederlanders zijn dit jaar overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland. komt neer op bijna 6 procent. En dat is het laagste percentage sinds 2011. Volgens vergelijkingssite zorgwijzer.nl is de belangrijkste reden om niet over te stappen dat de premie toch bijna hetzelfde is. Ook blijven mensen zitten omdat ze tevreden zijn over hun huidige verzekering of omdat ze geen vertrouwen hebben in een andere verzekeraar. Het Openbaar Ministerie heeft 31 verdachten op het oog voor het blokkeren van de A7 voor de landelijke intocht van Sinterklaas op 18 november. Ze hielden tegenstanders van Zwarte Piet tegen die in Dokkum wilden protesteren. Van de 31 verdachten zijn er 18 geïdentificeerd. Ze komen allemaal uit Friesland. De 18 hebben een uitnodiging gekregen voor een verhoor bij de politie. In hetere in Gelderland zijn vanochtend 43 schapen verdronken. Volgens de brandweer stonden ze op een stuk land dat door het hoogwater in de Nederrijn was ondergelopen. Het is onduidelijk hoe de schapen op het laaggelegen stuk grond terecht zijn gekomen. De boer zou ze juist vanwege het hoge water hebben verplaatst. Een getuige zegt tegen Omroep Gelderland dat honden van ramptoeristen de schapen naar het lagere deel hebben gedreven. De brandweer kan dat niet bevestigen. Het weer, vanavond en vannacht landinwaarts lichte vorst. Het blijft stevig waaien uit het oosten. Morgen bewolkt met in de middag en avond in het oosten wat regen.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 Twee kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen. Ver, vijf kilometer door een ongeluk aan de andere kant van de vangrail. Dat is dus richting Utrecht. Bij Driebergen is de weg daar bijna helemaal dicht. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook. De vertraging is ruim een uur vanaf Venendaal. Drie kwartier oponthoud ook op de A15 van Europort naar Rotterdam tussen de Botlek Tunnel en Pernis door een ongeluk. Daar kun je het beste de rechter parallelbaan gebruiken.